Agenten en boa's hebben hun handen vol aan het controleren van de coronaregels... en het voorkomen dat het onrustig wordt. Scholen moeten na de kerstvakantie meteen weer open en daarna niet meer dicht, zeggen UNICEF en tientallen andere organisaties. Zij maken zich zorgen om kinderen en vinden dat het coronabeleid rekening moet houden met hoe het met kinderen gaat. Het kabinet beslist maandag of de scholen op 10 januari weer open gaan. Ghislaine Maxwell heeft haar ex-vriend Jeffrey Epstein actief geholpen om meisjes seksueel te misbruiken, heeft een Amerikaanse jury bepaald. Maxwell haalde de slachtoffers letterlijk van straat met mooie beloftes... en bracht ze naar multimiljonair Epstein. Hij pleegde zelfmoord nog voordat hij kon worden berecht. Maxwell kan een jarenlange celstraf krijgen. Zij heeft al laten weten dat ze in beroep gaat. Het was een lekker jaartje voor Nederlandse hip Ronnie Flex, Leeuw Kleine, Frenna en Kevin. adem je in, adem me uit. Ze staan allemaal in de top 5 van meest gedraaide mannelijke artiesten in Nederland op Spotify. En er kwam dit jaar ook nieuw talent oppoppen, zoals producer Tess. Ik heb altijd eh, dat als ik aan een beat werk en ik moet het dan wel voelen, zeg maar. In het begin moet ik de vibe voelen van, het, eh, van die hele beat. Eh, dan heb ik de motivatie ook om er verder aan te werken. Hij kreeg zijn eerste gouden plaat en werkte samen met bekende namen zoals Kevin. Het weer bewolkt, soms regent het een beetje, vooral in het noorden. De zon komt er nauwelijks doorheen. Het wordt wel weer erg zacht, en gaat of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Aalsmeer en knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Let me tell you about a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend.